met het NOS Journaal. In het NOS-slotdebat voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen... werd vooral fel gediscussieerd over asiel. GroenLinks-PVDA-leider Klaver verweet PVV-leider Wilders... zich te veel bemoeien met lokale besluiten rond het thema. Wilders reageerde dat hij niet van plan is om zijn toon te matigen. Verder zeiden meerdere lokale lijsttrekkers dat landelijke politici... beter op hun taal moeten letten... Volgens CDA'er Berends uit Doetinchem werkt het taalgebruik uit Den Haag door in de samenleving... en worden raadsleden steeds vaker geïntimideerd. De zeven opgestapte PVV-kamerleden gaan een eigen partij oprichten. Daarmee willen ze volgend jaar meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Dat bevestigt Gidi Markensauer. Hij en zes anderen verlieten de PVV in januari... uit onvrede over de koers van partijleider Wilders... Ze vinden dat de partij te weinig heeft bereikt voor zijn kiezers. Hoe de nieuwe partij van de opgestapte PVV-kamerleden gaat heten... en wie de leider wordt, is nog niet bekend. Een man van 35 wordt verdacht van het misbruiken van een jongen van 10 in het Groningse Hoogkerk. Ook heeft hij via sociale media de afgelopen jaren mogelijk honderden strafbare gesprekken gevoerd met minderjarigen. Dat is bekend geworden tijdens de eerste openbare rechtszaak in Groningen, meldt RTV Noord. De verdachte voerde gesprekken met kinderen van 8 tot 17 jaar. De zaak kwam aan het rollen toen ouders zich bij de politie melden. De verdachte van 35 blijft in de gevangenis in afwachting van het politieonderzoek. In Iran zijn mensen de straat opgegaan vanwege Persisch Nieuwjaar. Dat wordt traditioneel gevierd met een groot vuur waar mensen omheen dansen. Het was de vraag of de festiviteiten door zouden gaan vanwege de oorlog... Maar de kroonprins in ballingschap heeft Iraniërs opgeroepen... om ondanks de bombardementen toch de straat op te gaan. Het weer droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het koelt vannacht af tot een graad of 5. Komende dag droog met volop zon. Het wordt dan 13 tot 16 graden.